Precies 70 jaar geleden verwoesten Duitse bommenwerpers vrijwel de hele binnenstad. Meer dan 800 mensen kwamen om het leven. 24.000 huizen werden verwoest en bijna 80.000 mensen werden dakloos. Op verschillende plekken in de stad wordt het bombardement herdacht. Onder meer bij het monument aan de Statenweg en in de Laurenskerk. Drie minuten voor half twee, op het moment dat de eerste bommen vielen, is er een herdenking bij het monument van Zatkine op plein 1940. De privacy van de negenjarige Ruben, de enige overlevende van het, de vliegramp in Libië, moet beter worden beschermd. Dat zegt de delegatieleider van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Ed Kronenburg, vanuit Tripoli. De topambtenaar noemt het kwalijk dat journalisten Ruben aan de telefoon krijgen. De Telegraaf schrijft vanochtend over een telefoongesprek dat een verslaggever van de krant met Ruben heeft gehad. Een van de artsen die Ruben behandelt zou zijn mobiele telefoon hebben doorgegeven aan de jongen. De Belgen lijken steeds minder vertrouwen te hebben in politici, geestelijken en journalisten. De politici staan op een historisch dieptepunt. Ze krijgen nog slechts het vertrouwen van 17% van de Belgen. Dit blijkt uit de jaarlijkse vertrouwensbarometer van onderzoeksbureau GFK Custom Research. Er is een algemeen dalende tendens in vergelijking met de vorige metingen. De gemiddelde vertrouwensscore ligt op 53%, het laagste percentage sinds 2003. Alleen de artsen en brandweerlieden zien het vertrouwen in hun beroepsgroep stijgen. In India zijn 28 inzittenden van een bus omgekomen doordat de chauffeur tegen een hoogspanningskabel aanreed. De bus kwam kort daarna in brand te staan. De elektriciteitskabel hing laag over de weg heen. Het is al het tweede ongeval met een hoogspanningskabel deze week in India. Gisteren kwamen daarbij zeker 15 mensen om. En dan het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral in het westen schijnt de zon. Het wordt 12 tot 14 graden bij een zwakke noordenwind. Vanavond koelt het af tot bij het vriespunt en er kan mist ontstaan.